De ministers Verburg en Klink maakten gisteren bekend dat de mannetjesdieren worden geruimd omdat ze bij het dekken vrouwtjes kunnen infecteren. Een Kamermeerderheid van in elk geval CDA, PvdA, VVD en SGP vindt de maatregel niet nodig... en vraagt het kabinet te wachten tot de dieren individueel zijn getest. Verburg is het daar niet mee eens, want volgens haar mag er geen risico worden genomen. Maar ze wachten de uitslag van de stemming af over een ingediende motie. Die stemming is volgende week. De AWB overweegt op een eh, tweede ledenraadpleging te doen over de kilometerheffing... waarbij de leden ja of nee kunnen zeggen tegen het rekeningrijden. Of het onderzoek er komt hangt af van wat het kabinet en de Kamer doen... met de resultaten van de internet die nu wordt gehouden. Of het AWB-referendum doorgaat wordt rond mei duidelijk. In Luik is een meisje levend onder het puin van een ingestort appartementsgebouw gehaald. Dat melden Vlaamse media. Het gebouw stortte vannacht in na een explosie. Er zijn 20 gewonden, van wie twee er slecht aan toe zijn. De ontploffing is vermoedelijk het gevolg van een gaslek. Volgens de burgemeester van Luik was de brandweer afgelopen weekend al ingeschakeld... omdat bewoners een gaslucht roken, maar toen werd er niets gevonden. De Franse tennisser Tsonga heeft als laatste de halve finale bereikt van de open Australische tenniskampioenschappen. De Fransman won in vijf sets van de als derde geplaatste Serviër Djokovic.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 En jij bent erbij.